Van oorsprong komt hij uit Zuidoost-Azië. Maar eh, hij woont tegenwoordig in grote delen van Europa. En hij lift ook mee naar eh, Nederland en dat is ongewenst. We proberen hem uit te roeien. In de wijken waar de mug is gespot krijgen bewoners een brief met de vraag om naar broedplaatsen te zoeken en ze weg te halen. Flink wat explosies vannacht. In Amsterdam raakte iemand gewond bij een ontploffing bij een huis. Door de explosie werden de voor- en achtergevel weggeblazen. Ook was er brand. In Rotterdam was het de afgelopen nacht twee keer raak. Deze vrouw zat rechtop in haar bed. Enorme harde knal. Ze woont hier precies boven. Het was rond tien over vier, kwart over vier en de brandweer. En dat is alles wat ik ervan mee heb gehad. Ik voel je eigenlijk niet veilig meer. Ik kom zeker s'avonds niet buiten. Ik ga werken, ik ga naar huis en dan kom mijn huis niet meer uit. Ook in Nieuwegein en Den Haag zijn ontploffingen geweest. Daar raakte niemand gewond. Denemarken gaat de grenzen strenger bewaken vanwege de vele Koranverbrandingen de laatste tijd. Als je vakantieplannen hebt in Denemarken moet je er rekening mee houden dat er vaker willekeurig gecontroleerd wordt. Ook in Zweden gelden al strengere grenscontroles. In beide landen verbrandt regelmatig iemand een Koran in het openbaar, bijvoorbeeld bij ambassades. Vogeltjes hebben het goed. Sinds corona leggen steeds meer mensen een vetbolletje of wat pinda's in de tuin. Volgens de onderzoekers was het voeren van de vogels een goede lockdownactiviteit, staat in het NRC. Let wel op wat je ze geeft, waarschuwen de kenners. Sommige dingen zoals brood zijn helemaal niet goed voor de vogels. Krijg je nog het weer? Bewolkt en er vallen buien. In het oosten en zuidoosten ook kans op onweer. Tussendoor is er een klein beetje ruimte voor de zon. Het wordt 18 tot 21 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden op de weg op dit moment. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zin in Zandvoort, zin in Zandvoort. is Zin in ZFM.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 Loving someone that's in a rush to throw you away Do you know what it feels like? To be the last one to know the lock on the door has changed How can I love you? How can I love you? How can I love you? How can I love you? you just don't talk to me, babe Flowing through my head There's a question, is she needing Another side of a man looking at me Looking at the last three years like I did I can never see us ending like this Seeing your face no more my pillow It's a scene that's never happened to me episode and I'll see You can never tell how the next day life could be Do you know what it feels like?